Zes uur. Jobboot met het NOS Journaal. In Hoek van Holland zijn gisteren 18 Afghanen onderschept... die met de pont naar Engeland wilden varen. De vluchtelingen zaten verstopt in twee vrachtwagens. De Poolse chauffeurs zijn aangehouden voor mensensmokkel. Sinds dit jaar zijn de controles van de marechaussee in Hoek van Holland strenger. Zo worden er vaker speurhonden ingezet. Alleen al in de eerste helft van dit jaar zijn 32 illegale onderschept. Dat is anderhalf keer zoveel als in heel 2015. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de commissie stiekem verkleinen. Alleen de fractievoorzitters van de vijf grootste partijen mogen voortaan deelnemen aan het overleg van de commissie voor de inlichting en veiligheidsdiensten. In bijzondere gevallen kan dat aantal met twee of drie fractieleiders worden uitgebreid. In de commissie Stiekem wordt de Tweede Kamer ingelicht over informatie van bijvoorbeeld de AIVD en de MIVD. Nu zitten alle fractievoorzitters in de commissie Stiekem. Alleen Kamerleden die zich na de verkiezing hebben afgesplitst zijn niet bij het overleg aanwezig. Veel Sinterklaas cadeautjes worden niet op tijd bezorgd. PostNL had vannacht een computerstoring in het sorteersysteem. Daardoor loopt de bezorging achter. Het gaat om maximaal 40.000 pakketjes. PostNL noemt het vervelend, maar zegt dat de drukste dagen al achter de rug zijn. Er zijn nog nooit zoveel hypotheekaanvragen gedaan als in november. Het waren er bijna 47.000. Dat is bijna de helft meer dan in oktober, meldt het netwerk. Bij die organisatie zijn vrijwel alle hypotheekaanbieders en financieel adviseurs aangesloten. De piek wordt veroorzaakt door de lichtstijgende hypotheekrente. Negen militairen krijgen overmorgen een dapperheidsonderscheiding. Het zijn allemaal Afghanistan-veteranen. Ze krijgen de onderscheiding van minister Hennis. Defensie geeft geen details over de gebeurtenissen waarvoor de militairen hun onderscheiding krijgen. Alleen dat ze boven zichzelf uitstegen en met gevaar voor eigen leven opkwamen voor de belangen van anderen. Het weer vanavond en vannacht helder. Het gaat opnieuw flink vriezen. De minima liggen tussen min 2 in het zuidwesten en min 8 in het noordoosten. Hier en daar kan mist voorkomen. Morgen zonnig met temperaturen tussen 0 en 5 graden. Vanaf woensdag meer bewolking en zachter. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A4 naar Rotterdam vanuit Amsterdam. 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan tussen Roelof en en knooppunt Ippenburg. Na een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Op de A10 knooppunt Koenplein Nieuwe Meer. Voor Osdorp 4 kilometer. Daar zijn door bergingswerkzaamheden drie rijstroken dicht. Op de A10 tussen Watergaasmeer en Kadoelen 9 kilometer. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht 9.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 Cause over me enough blue sweet shoes. The rockabilly music spread across the land. begin met een eerbetoon aan een drietal sterren uit de countrymuziek. Johnny Horsepower vertolkte The Story of the Man in Black. Die song gaat natuurlijk over Johnny Cash. Als Billy Yates Only One George Jones zingt, dan weten we over wie hij het heeft. Curtis Grimes heeft het over Hank Williams in Everything Hank Did. up just a poor boy from Beaumont with a guitar and some songs he liked to play. He stole the hearts of everyone who knew him, and the crowds went wild when they heard him sing bend the notes and moan like no other. And pretty soon the whole world would know his name. Though quite a few have tried to sound just like him, there ain't a one of us that will ever be the same. There's only one George Jones. Only one George Jones. He makes it sound so real with all the pain you feel in them sad old country songs. There's only one George Jones. Only one George Jones. He's the king of country soul. There's only one George Jones. they'll never be replaced. I'm here to warn you. And there's just a few that are really one of a kind. There's only one George Jones. Only one George Jones. He makes it sound so real with all the pain you feel and them sad old.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 Living hard and dying young was just a way of life. I've done everything Hank did but die. And it ain't because I did not try. Sometimes it amazes me that I got out alive. could be Till one too many whiskey binges brought me to my knees I saw the light that very night Oh, Hank is still the king But I found out that I don't have to kill myself to sing I've done it but die. And it ain't because I did not try. Sometimes it amazes me that I got out alive. Cause I've done everything Hank did but die. Sometimes it amazes me that I got out alive. Cause I've done everything Hank did but die.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 Walking on the Edge of the World. Het twaalf nummers tellende album omvat het hele gamma en de schoonheid van tijdloze Americana. Het titelnummer is door mij gekozen als de wekelijkse terugkomende song gedurende deze maand. Got nothing to show but a broken back. I've been in so much trouble with love, I got me a heart attack. I stopped trying to keep friends around, cause I'm tired of being something I'm not. And all the things my daddy promised me, somehow he forgot.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 You struck me as the type of man I'd love and lose. Jarenlang hield de dame achter hits als That Don't Impress Me Much, Man, I Feel Like a Woman en You're Still the One zich stil. Maar momenteel laat ze weer regelmatig van zich horen.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 how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together. Frankie Lee serveert op American Dreamer een Rucci cocktail die bestaat uit twee delen Bob Dylan, een deel Bruce Springsteen, een deel Ryan Adams en een deel Frankie Lee. Door de invloeden uit de muziek van groot als Bob Dylan, Bruce Springsteen en Ryan Adams klinkt American Dreamer met daarop Queen of Carolina bekend en aangenaam in de oren. Maar het is de eigen invloed van Frankie Lee die het debuut van hem memorabel maken. superstar. She can be see Mississippi is de debuutsingle van de Nederlandse band Pussycat. Het nummer werd geschreven en gecomponeerd door Werner Teunissen, die ervoor werd geïnspireerd door het lied Massachusetts uit 1967 van de Bee Gees. Het nummer gaat over de teloorgang van de countrymuziek en de opkomst van de rockmuziek. In de muziek zijn ook duidelijk momenten te horen van rockklanken en country-invloeden die hier overheersen. De original van deze week. Noorse formatie Bo Outlaw en Lloyd Twang Depot nam een album Lone Star State of Mind op in Nashville. Viking Cowboy is een van de songs op dat album. Fresh New Country I was born in the land of Vikings Where legends paved the way a land of gods and heroes. Not much more to say. One day I heard some music with heroes of its own. Called Merle, Cash, and Waylon. Their songs cut me to the bone. The wind blows cold where I come from, and our stories all ring true. The strong, the proud, the mighty, with honor through and through. But now I've found my own voice and a code of honor true. I'm singing out its wisdom in a country music tune. Hey, music took me places where roots grow deep and strong. Now I'm a Viking cowboy living my own shit off your boot. Still following the trail of them Je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Enkele dagen geleden zat ik even op YouTube en daar kwam ik de song Long Gone tegen van Matthijs Ros. Hij maakte op mij indruk, vandaar dat ik deze song je niet wil onthouden. Ted en Helen draaien al heel wat jaren mee. Ted is een liefhebber van Vern Gosdin en Slow Burning Memory is een song van Vern, nu dus door Ted en Helen. Whalen is regelmatig te gast in RTL Late Night, waar hij de diverse stromingen in de muziek belicht. Hoewel het eigenlijk niet de bedoeling was, is er nu ook een album, Seeds. In Nashville Boogie herbergt het album ook een country song. Hij vertolkt het samen met de Ragtime Wranglers. Some days I remember, while others I forget. Some of these days were perfect, while others I regret. Someday I might see that you belong to me, but by then you belong long, long gone. out of misery. All that I ever needed was some joy and harmony. Someday I might see that you belong to me, but by then you belong long, long. you belong. Long, long gone. You belong. Long, long gone. Yes, by you belong. Long, long. You taught me how to love you. Now you expect me to forget you. After all the promises we made. So I told my heart it's over. This hurt can't last forever. Just until the heartache fade away got a soul burning memory. Maybe I. I begin to realize it will take a while for my broken heart to mend. I have hoped that you were dealing with the same heartache I'm feeling, and that maybe our love was just dying to live. And you got a slow Maybe I Crossroads, Case de was het blokje Country uit eigen land. Van Jenny Berkel verscheen onder de titel Pale Moon Kid een nieuw album met elf eigen composities. Met daarop onder andere de song I Wrote the Disguise for You. Het album is opgenomen met de hulp van de intussen internationaal bekende Canadese singer-songwriter Daniel Romano. Hij speelt op dit album mee op drums, gitaren, orgel, piano en synthesizer. En nam eveneens plaats in de producerstoel bij de opname van dit album. Die link met Romano is niet helemaal toevallig, want Jenny maakt deel uit van zijn begeleidingsgroep de Trilliums. Voor haar bijdrage aan die band krijgt Jenny Burkle een mooie wederdienst. You're I can see you a finny. Liquor, cigarette, and a fight silhouette. The streak is a blue grin. The bar door spills neon. The building's a glow. Oh, you come home slow. face that you turn like a leaf unfurled. There's a lamplight that beckons, a clock full of seconds. In that breath, a place you can rest. geschiedenis van de oudste, Doc Seegers, onder de nieuwkomers in de country scene is ongelooflijk en fascinerend. Seegers verdiende de kost als een dakloze straatmuzikant in Nashville en werd ontdekt door de Zweedse televisie die in Nashville opnamen maakte. Gelukkig maar, anders hadden we misschien wel nooit naar From Here to the Blues kunnen luisteren. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. trying to make it home from a whole life of memories I've driven through. it's only John Mills wil nog geen afscheid nemen. Ik eigenlijk ook niet. Vandaar dat ik er nog een uurtje aan vastplak. Zometeen nog een uur country.